9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Gisteravond zo'n 20 tips gekregen over de zaak rond het afgehakte hoofd... dat vorige week voor een waterpijpcafé in Amsterdam werd neergezet. In opsporing verzocht werden gisteren beelden getoond... van de persoon die het hoofd in een plastic zak bij zich had. De politie wil vooral graag weten wie dat is... maar is ook benieuwd naar het verhaal van mensen die woensdagochtend... rond kwart voor vijf langs het waterpijpcafé reden. Ambtenaren die achter de balie werken in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West... mogen geen korte rok of jurk meer dragen. Ze hebben kledingvoorschriften gekregen van hun teamleider... zegt de Centrale Ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam. Ook knielaarzen vindt de chef niet gepast. De OR weet niet waarom deze kledingeisen zijn gesteld. De voorzitter vermoedt dat de teamleider vindt dat een kort rokje aanstootgevend zou kunnen zijn voor moslims. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een bomaanslag op een bus. In de bus zaten ambtenaren die op weg waren naar hun werk. De bom ontplofte vlak nadat, de groep, nadat een groep passagiers was ingestapt. Het is niet duidelijk of er ook onder voorbijgangers slachtoffers zijn. Tientallen mensen raakten gewond. In Amerika heeft een man bekend dat hij internetaccounts van filmsterren en andere bekende mensen heeft gehackt om vervolgens naaktfoto's te stelen. Twee jaar geleden kwamen er naaktfoto's in omloop van onder andere Jennifer Lawrence, Rihanna, Ariana Grande en model Kate Upton. Die foto's kwamen uit de iCloud van de betrokken beroemdheden. De man wist door middel van phishing achter gebruikersnamen en wachtwoorden te komen. Hij kan vijf jaar cel krijgen. In Nederland wordt steeds minder vaak ingebroken. Vorig jaar daalde het aantal woninginbraken met 9 blijkt uit cijfers van het CBS. Wel zijn er grote verschillen per plaats. In één op de drie gemeenten werd juist vaker ingebroken dan in 2014. Negatieve uitschieters zijn bijvoorbeeld Den Haag, Hilversum en Venlo. Het weer, de zon breekt door, het wordt 9 graden vandaag.